Het bedrijf, bekend van onder meer Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis, informeert vanochtend het personeel over de reorganisatie. Eerder schrapte Achmea al 2500 banen, maar de leiding wil nog eens 200 miljoen euro bezuinigen. Steeds meer klanten doen hun zaken via internet en ook verdient Achmea minder aan zorgverzekeringen en levensverzekeringen. In de eerste helft van dit jaar maakten de een netto winst van 123 miljoen euro. De nationale ombudsman Brenning gaat onderzoek doen naar de traag betalende overheid. Er komt een meldpunt waar ondernemers kunnen klagen over de te laat door de overheid betaalde rekeningen. Volgens de ombudsman is het juist in de huidige economische situatie belangrijk dat het betaalgedrag van de overheid verbetert. Edwin de Roy van Zuidenwijn is blij met de bevestiging dat prins Bernard in 2000 een onderzoek naar hem liet doen. Premier Rutte heeft het onderzoek bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd heeft de ex-man van prinses Margriet nog wel vragen. Zo wil hij weten of zijn moeder en zussen ook zijn onderzocht. Bouke Vaatstra eist 250.000 euro schadevergoeding van Jasper S., de moordenaar van zijn dochter Marianne. Vaatstra's advocaat zegt in de Telegraaf dat zijn cliënt grote psychische schade heeft opgelopen door de moord. De advocaat heeft beslag laten leggen op de boerderij van S... die in april werd veroordeeld tot 18 jaar cel voor verkrachting en moord. In de Belgische plaats Kalmthout, over de grens bij Roosendaal, is een babylijkje gevonden. De moeder is meegenomen voor verhoor, meldt het laatste nieuws. De vrouw had gezegd dat ze haar kindje kwijt was. Agenten vonden het lijkje even later in een put. Het weer, is bewolkt. In de loop van de dag trekt wat regen of motregen over het land en het wordt 5 tot 8 graden. dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan er vooral files bij Amsterdam en bij Rotterdam. Dit eh, zijn de bijzonderheden. Bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Tussen het knooppunt Vaanplein en het knooppunt Benelux. Vijf kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Aan de andere kant van de stad op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Plein en Schiedam-Noord 10 kilometer. Bij Schiedam-Noord heeft een tijd lang een kapotte bus gestaan. Daardoor waren er twee rijstroken dicht, maar eh, de weg is hier weer vrij. A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 4 kilometer door een ongeluk.